Boom boom bailando, dans met mij de tango. Boom boom bailando, dans met mij vanavond. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom boom bailando, dans met mij de tango. Boom boom bailando, jij hebt mij in je maat. Signorita, voor jou zet ik alles opzij. Ik heb zo lang op jou gewacht. dans als de tango heeft een eigen taal. Het leven is niet meer zo stil. Iedere beweging haar eigen verhaal. Vertel me zo veel als je wil. Ja, de passie, het ritme, de charme en lust. De tango heeft alles in één. En als jij degene bent die mij dan kust, voel ik me niet meer bailando, dans met mij de tango. Boom boom bailando, dans met mij vanavond. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom boom bailando, dans met mij de tango. Boom boom bailando, jij hebt mij in je maag. Signorita, voor jou zet ik alles opzij. Ik heb zo lang op jou